Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Huisartsen in het Verenigd Koninkrijk leggen per direct een deel van hun werk neer. Hun praktijken kampen volgens de artsen al jarenlang met grote tekorten aan geld en personeel... en kunnen niet meer de zorg leveren die ze willen. Huisartsen mogen zelf beslissen op welke manier ze meedoen aan de staking. Zo kunnen ze hun aantal afspraken beperken of tijdelijk stoppen met het uitvoeren van sommige tests. Het is niet duidelijk tot wanneer de huisartsenstaking in het Verenigd Koninkrijk duurt. De gemeente Westerwolde stapt opnieuw naar de rechter als er na 1 september nog steeds te veel asielzoekers worden opgevangen in Ter Apel. Dat heeft burgemeester Velema bekendgemaakt. Al maanden slapen er in het centrum meer mensen dan de 2000 die maximaal zijn toegestaan. Vaak zijn het er honderden per nacht meer. De rechter bepaalde in januari dat het COA per dag een boete moest betalen van 15.000 euro... als het maximale aantal mensen zou worden overschreden. Eind februari werd de eerste boete opgelegd. Toch slapen er bijna elke nacht meer mensen dan is toegestaan. De Amerikaanse turnster Simone Biles heeft in Parijs ook Olympisch goud te pakken op de Meerkamp. Het is haar zesde Olympische titel. Dinsdag won ze met Team USA ook al de landenfinale. Naomi Visser, de enige Nederlandse deelnemster aan de meerkampfinale, eindigde als tiende. Ajax is een stap dichter bij het hoofdtoernooi van de Europa League. De Amsterdammers wonnen in de tweede voorronde met 1-3 van FK Vojvodina in Servië. De volgende tegenstander is het Griekse Panathinaikos. Voor Go Ahead Eagles was het Europese avontuur van korte duur. Zij verloren in de voorronde van de Conference League van het Noorse SK Bram. Het werd 2-1. Het weer in het oosten nog wat regen. Op andere plaatsen droog met opklaringen.